compleet nieuwe beleving. Wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Funk Night. 4 en half over 5. Nigel Pelders, nog bedankt voor de afgelopen twee uur. En dit is, zoals iedere zaterdag tussen 5 en 7, de show met Borderwolf Funk, Disco en Soul. Dit is Langs de Wem Funk Night. Mmm. You uit the playlist. and dit is Narada Michael Walden bij de Funky. is Jam the Night. overleden Bill Withers. Met een wat obscure werkje, 1978 souvenir. You Got The Stuff was dat. Dadelijk hoor je nou Bernard Edwards. Bernard White moet ik eigenlijk zeggen. Analytics, Interface, Howard Johnson, Jane Novell, Earth With A Fire, Herbie Hancock en East Bay Rhythm in het eerste uur van het FM Funk Night. 7,5 voor half zes It's Ricky Rouse. She knows. you you've got my whole life all turned around. I'm looking at game you play, yeah. And your love has got me saying, yeah. I don't care what you do to me, just keep doing it constantly, yeah. Burn it right. Love, your love is killing me. Your love is killing me, liever. You Keep Bernard Edwards, die van Cheek. Dit is een andere. Een andere genie zou je wel kunnen zeggen. Iets over half zes. Dit is langs en Funk Night. En dit zijn de Drum En dat is de titel daarvan. nieuw in de playlist. Souvenir nu van Interface. Hier is Robot Love. zaterdag Funk Night. En ook dit komt uit de playlist. Jane Novel, Secrets of the Heart. nou je zoeken hier van Earth with 1982 Ladies. 14 over half 6 precies. Sun uit 1982. Als ik het goed heb, het B-kantje van Let's Groove. Dit is Grandmaster Herbie Hancock, Metal Beat. was het b van Fall in Love with Me. En niet van eh, Let's Groove. Klein foutje. Kwam ik 1982 Let's Groove uit 81. Dat was een vergissing. Nou, die Herbie Hancock, Metal Beats. We gaan eruit het eerste uur dan althans. Met East Bay with the Book Children. Tot dadelijk. wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. De westerstorm zorgt vandaag voor veel schade en overlast. Op de meeste plaatsen gaat het om omgewaaide bomen, afgewaaide takken, losgerukte dakdelen of zonneschermen en neergekomen dakpannen. In Vlissingen is de boulevard tijdelijk dicht vanwege zandophoping en in het Gelderse Putten zijn er dakplaten van een 18 meter hoge silo vlakbij het spoor gevallen. Afgelopen donderdag zorgde de eerste officiële lentestorm van het land al voor ongeveer 30 miljoen euro aan schade. Op het Museumplein in Amsterdam hebben een kleine 200 studenten gedemonstreerd tegen het leenstelsel. Dat is volgens hen een schuldenmachine die inmiddels vijf lichtingen studenten met hoge schulden heeft opgezadeld. Ze moeten worden gecompenseerd, zo vindt studentenvakbond LSVB. Verder willen de demonstranten dat de schuldenvrije basisbeurs weer terugkomt. De afgelopen dagen waren er ook al vergelijkbare demonstraties in andere studentensteden. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft een paar uur voor de uitzending afgezegd voor een interview in één Vandaag. Baudet zegt even geen behoefte meer te hebben aan dit soort televisieprogramma's na zijn optreden in RTL-talkshow Jinek. Donderdagavond liep de forumleider daar boos weg tijdens het optreden van Martijn Koning. De cabaretier sprak Baudet onder meer aan op zijn Joodse vriendin. Een vandaag noemt de annulering enorm teleurstellend, juist in verkiezingstijd. En door een crash van een militair vliegtuig zijn vandaag in Kazachstan vier van de zes inzittenden om het leven gekomen. De andere twee liggen gewond in het ziekenhuis. Het ministerie van Noodsituaties van het land in Midden-Azië meldt dat het ongeluk gebeurde tijdens de landing bij de stad Almaty. De Antonov 26 kwam uit de hoofdstad Nur-Sultan en zou onderdeel zijn van de grensbewakingsdienst van Kazachstan. Tijdens het ongeluk was de stad gehuld in dichte mist. Het weer het is wisselend bewolkt met buien en kans op hagel, onweer en zware windstoten. Vanavond neemt de wind geleidelijk in kracht af. De temperatuur ligt vannacht rond de 4 graden. Morgen af en toe buien, maar ook zon, dan wordt het een graad of 9. Tot zover het radionieuws. Ik ben helemaal klaar met die saaie muren. Ik ga een fotowand kopen. Een fotowand kopen? Dan moet je contact opnemen met Metro XL. Die kunnen fotowanden leveren als naadloos behang. Helemaal uit één stuk of met verlichting erachter. Ook kun je kiezen voor decoratieve geluidsbeheersing. Dat dempt hinderlijke nagalm. Metro XL heeft zelfs oplossingen gemaakt van mozaïeksteentjes. Metro XL? Ja! Zij creëren een compleet nieuwe beleving wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn. Bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De Uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. 2019 zat vol veranderingen. Zo werd ik eigen baas. En leerde ik koffie maken als een baas. Ik tekende mijn eerste contract. En wij onze hypotheekakte. En voor ons veranderde helemaal niks. Of er nou veel, weinig of niets veranderde, voor iedereen hebben we de aangifte zo volledig mogelijk ingevuld. Controleer, vul aan wat wij nog niet kunnen weten en stuur in voor 1 mei op belastingdienst.nl/slash aangifte. Funky. Funknight. Thrill thrill seeker. Thrill seeker. Thrill seekers. Thrill seekers. van Roger Troutman. De eerste van de tweede uur van Langs van de Web Funk Night, aflevering 165 op deze 13e maart 2021. Buiten schijnt het zonnetje, al is het nog wel een beetje winderig, maar who cares? Het ziet er geweldig uit. Tot 7 uur hoor je Langs van de Web Funk Night en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Later Parade. Dit is Clear, 1985. Hier is Secret. my song, listen naar gelijknamige LP 1985 van Clear. Dat was Secret. En dit, dit zijn de Temptations. turn out gravity System en Pleasure Seekers was dat. Hij is een souvenir, 1985 en schrijven we Sky. Hier is non-stop. Langs hadden we hem Funky, Rauw je een Jazzy Lady. Hey! Energy Lady was dat hier bij The Funky. Eén voor half zeven. Dit is Grandmaster Flash en de is 5. Scorpio, dan hou je souvenir van Tate. Meet the man. He is DJ Flash. He came here to give you a blast. And we are En dit is er nog één. Een souvenir, het kan niet op vandaag. De LA Boppers, ook aan 1982. Where do the Bob go? Howie en Michael Winslow hier bij dat en Funk Nights. I am my own walkman. 8 over alle 7 vaak nodig tegenwoordig. Uitgaan is er niet bij. Dus Bob met een P en niet met een B. Souvenir 1982. Dit is Langstraat FM Funk Night. Funky bij Langstraat FM. Het is 12 over half 7. En dit is Michael Winslow uit de playlist. Wonderschoon nummer is het. I am my own walkman. En dat klopt ook, want dat is hij ook. From the in the street, I can't reach. I want to get my message all across the land. It's really very simple. I'm on man. I can be anybody that you want me to be. day while my ordinary blazing persona was only flickering, my weak friend perched on a branch by a bunch of banana trees and spoke to me. As if bombarded by the original black principle, I picked myself up, yes, and dusted myself off and looked around for the hidden camera. Just then he said, come here. He beckoned with his feet, come here. How are you? He said, fine, I replied. First things first, I suppose. My name is Cookie Wonder Brown. I speak French, Greek, English, Arabic, Spanish, Yiddish, Russian, Japanese, Chinese, and dirty. Hoganese, eagling, balconies, chicken duck, and a dozen more, but enough about me. Can you teach me to dance like James Brown and sing like Stevie Wonder? I wanna dance like James Brown and sing like the Wonder Man. I wanna slip, dip, and slide so effortlessly. I wanna rip rips and cry just like Stevie. I wanna glide on stage with moves taken from the Godfather's page. I've gotta chew up a tune, chew up a tune just the way the Wonder Man grooves. Can you teach me to dance like James Brown and sing like Stevie Wonder? I'm Tookie Wonder Brown, the baddest talking toucan around. I play football, baseball, basketball, and soccer. Little chicks, old crows, big tricks, and tall suckers. I've dated some beautiful birds, bow-legged bears, big black cows, white tigers with big tails. I dated one pig, two gorillas, three monkeys, four rabbits, five alligators, and a partridge. Yes, in a pear tree. I could tell the FBI all about the CIA. Tell Mother Goose what Jack really did to Jill just to set the record straight. But enough about me. Can you teach me to dance like James Brown and sing like Stevie Wonder? I want to dance like James Brown and sing like the Wonder Man. I want to slip, dip, and slide so effortlessly. And I want to rip rips and cry just like Stevie. I want to glide on stage with moves taken from the Godfather's stage. I've got a chew up a tune, chew up a tune just the way the Wonder Man grooves. Can you teach me to dance like James Brown and sing like Stevie Wonder? like James Brown, Stevie Wonder. Can you teach me how to dance like James and sing like Steve? Rookie Wonder Brown. Vorige week splinternieuw aan jullie voorgesteld. En dit is Jerry's Christie. One Love. dan hoor je naar de Charlotte, Give Me What You Got. En na het nieuws van 7 uur hoor je, zoals gebruikelijk op de zaterdagavond, Peter Sterrenburg. Met om 9 uur heeft hij ook nog RKC. Kenny's Christie was dat. En One Love. Hier langs hadden we een free Night. De laatste plaat van de Shy Lights. Give me what you got. En na 7 uur dan hebben we in ieder geval Peter Sterrenburg. Geen Peters platenparade. vanaf 9 uur. Voetbal en dus. Wij zijn er volgende week weer. Tussen 5 en 7 op langzaam FM. Met de Funky. Fijne week. Fijn weekend. Tot dan. in at any given time. Girl, you always wind up on my mind. No matter what I'm doing, my love is still improving, and it's about to reach its fullness. gemaakt door